Dat blijkt uit de antwoorden van het kabinet op Kamervragen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat vertrekken half maart circa 90 Nederlanders om de trainingsmissie voor te bereiden. 60 van hen gaan aan de slag in de provincie Kunduz. De rest gaat naar de militaire basis in Mazar-e-Sharif waar vier Nederlandse F-16's worden gestationeerd. In mei moet de missie met 545 man op volle sterkte zijn. Het kabinet schrijft verder dat de provincie Kunduz relatief rustig is, maar dat het aantal geweldsincidenten er sneller stijgt dan in andere Afghaanse regio's. De Rode Vaart in Brabant, die naar het Hollands Diep loopt, is weer open voor de scheepvaart. Het kanaal was afgesloten sinds de brand bij Chemiepak bij Moerdijk. Er waren zware metalen in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft het kanaal uitgebaggerd. De vervuilde bagger wordt opgeslagen. Ook in de noordelijke insteekhaven op het terrein waar de brand woedde is Rijkswaterstaat bezig met het saneren van het water en de bodem. Die werkzaamheden worden waarschijnlijk de komende middag afgerond. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Sanders. In de finale op RTL 4 kreeg hij de meeste stemmen van het publiek. Tweede werd Pearl Josephson. The Voice of Holland begon op 17 september en trok al snel meer dan 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door Nick en Simon, Angela Groothuizen, Van Velzen en Jeroen van der Boom. Als winnaar mag de 27-jarige Ben Saunders een album opnemen. Ook krijgt hij een auto en mag hij optreden in het voorprogramma van Kane in Ahoy. Het weer. Eerst is het droog, later valt er vanuit het noorden regen. Er is lokaal kans op ijzel of natte sneeuw. De minima liggen rond de min 2. Overdag wordt het vanuit het noorden weer droog en dan wordt het een graad of 5.